Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. Je vindt zo'n spoor zonder slagbomen en bellen vaak op afgelegen plekken. Je moet dan zelf bepalen wanneer je oversteekt. En dat kan levensgevaarlijk zijn, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. En daarom heeft ProRail gezegd, eh, de 180 gevaarlijkste, die gaan we aanpakken. Heel wat ervan zijn al aangepakt. Vandaag weer twee hier tussen, op het lijntje tussen Deventer en Zwolle eh, wordt, eh, wordt aangepakt. Om uiteindelijk eh, ja, al die 180 beveiligd te hebben. Er zijn nu nog 28 gevaarlijke spoorwegovergangen over. Philips moet een enorme smak geld neerleggen in Amerika. Er waren problemen met de apparaten voor mensen met slaapapneu. Patiënten willen geld zien omdat ze zeggen dat ze ziek zijn geworden door die dingen. Philips betaalt nu 1,1 miljard dollar. En het tornadoseizoen is volop los, losgebarsten in Amerika. De teller staat de afgelopen dagen al op 100 tornado's in meerdere staten. Vooral Oklahoma is hard geraakt. Je hoort de gouverneur. They've already started setting up, and that's what Oklahoma does uh, to, to get people, uh, uh, you know, get them, get them, get them safe. They, they've, lost, they've lost everything. In zijn staat zijn vier doden gevallen. Volgens Amerikaanse media is een van de slachtoffers een baby van vier maanden. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom. En wie is er verantwoordelijk voor de flitspalen langs de weg? Nou, als het aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ligt... zijn zij dat. Ze willen binnen hun gemeentegrenzen zelf flitspalen neer kunnen zetten. Nu doet het Openbaar Ministerie dat, maar dat schiet niet op... vindt deze Rotterdamse wethouder. Maar dat je eigenlijk ziet dat er eh, met betrekking tot het plaatsen van nieuwe flitspalen of het, het, toevoegen van meer handhaving eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Dus dat willen we zelf gaan doen. Zo hopen de gemeenten meer wegpiraten te pakken. Het Openbaar Ministerie ziet dat niet zitten en wil zelf blijven bepalen waar flitspalen komen. Anders zijn ze bang dat er overal palen komen te staan en dat het een zooitje wordt. Het weer nog, een prima lentedag. Vanochtend droog en zonnig. Later zijn er meer wolken met op sommige plekken wat regen. Maar het stelt niet echt veel voor. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB.